uur. Freddy van met het NOS-journaal. Op de IJssel in Zutphen zijn 200 mensen van een Duits cruiseschip gehaald. Het was lek en het maakte water. De passagiers waren vooral ouderen uit Duitsland en Oostenrijk. Ze zijn opgevangen in een sporthal. Het schip is lek aan de achterzijde. Hoe dat heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. Een wandelaar heeft op een akker in het dorpje Gronsveld bij Maastricht botten gevonden. Het Nederlands Forensisch Instituut gaat onderzoeken hoe oud de botten zijn. In de omgeving van Gronsveld wordt al meer dan twintig jaar gezocht naar Tanja Groen. Dat is een studente die in 1993 verdween toen ze vanuit Maastricht naar haar kamer in Gronsveld fietste. De Nederlandse VN-diplomaat Robert Serri ligt in Israël onder vuur. Serri bemiddelt namens de VN in het conflict tussen Israël en de Palestijnen. Hij wordt ervan beschuldigd dat hij achter de rug van Israël om heeft geprobeerd om geld naar Hamas over te maken. Met dat geld zouden regeringsfunctionarissen in de Gazastrook moeten worden betaald. Minister Lieberman van Buitenlandse Zaken zou hem uit willen wijzen. Serri spreekt alle beschuldigingen tegen. De Nederlandse Zorgautoriteit, de NZA, heeft nagelaten justitie in te schakelen bij een groot fraudeonderzoek. Blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Bij een onderzoek naar fraude in het Antonius ziekenhuis in Nieuwegein besloot de NZA het ziekenhuis alleen een boete op te leggen. Volgens RTL is justitie verbijsterd omdat er wel degelijk aanknopingspunten zouden zijn geweest voor vervolging. Door het opleggen van de boete is dat nu niet meer mogelijk. Op het WK voetbal is Bosnië-Herzegovina uitgeschakeld. De ploeg verloor met 1-0 van Nigeria. De Argentijnen hebben zich geplaatst voor de achtste finales met een 1-0 overwinning op Iran. Nigeria is tweede in groep F en in groep G speelde Duitsland gisteravond met 2-2 gelijk tegen Ghana. Het weer... In het zuidwesten zonnig, in het noorden en oosten meer wolken en kans op een bui.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 In het eerste uur aandacht voor het album en de act van de maand. Drift Away van Dobie Gray was in 1973 een grote hit. In dit uur het origineel, in het tweede uur een cover. Uiteraard ook weer aandacht voor een blokje country uit eigen land in dit eerste uur, maar eerst een drietal recente songs uit de States. Walk Out of the Rain van Sawyer Brown is een nieuwe single. En daarmee heb ik het programma geopend. Close Your Eyes van Dan en Shay is nu aan bod en tot slot horen we Susie Bogus met de Merle Haggard klassieker Today I Started Loving You Again. sheet parachute so soft, eyes so blue. The lightning strikes and the rain falls too. So let it fall. your body like a sweet, sweet rose just close And don't forget that red, wet kiss on my lips. We don't have to go outside, baby, just close your eyes.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 And that crying time for me had just begun. Cause today kop is eraf. Nu aandacht voor het weergeloze album van de Common Linnets. Mijn favoriete keuze is het door Whalen gezongen Where Do I Go With Me. Die song hoor je dan ook wekelijks. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. dark me down Het laatste album Massachusetts van Laurie McKenna dateert uit 2013. Daarop is ook Love Can Put It Back Together te vinden. In 1987 tekende Highway 101 bij Warner Brothers Records Nashville. Deze maand veel aandacht voor hen, ook vanwege het feit dat ze komende week in Europa zijn als hoofdact tijdens een festival in Denemarken. Met Walking, Talking, Crying, Barely Beaten Broken Heart bereikte Highway 101 een vierde plaats in de single charts.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 I guess she'll work it out on her own. You see, the truth is overrated. When a lie can stop the pain of dragging up. don't Crossroads, Kees de Haan. Dobie Gray's opa was dominee en zo kwam Gray ook terecht in de gospel. Toen hij in het begin van de jaren 60 naar Californië vertrok ontmoette hij Sonny Bono, bekend van Sonny Cher. Dat leidde ertoe dat Gray zijn eerste single uitbracht, Look At Me. De single kwam wel in de hitlijsten, maar zijn echte doorbraak kwam in 1965 met het liedje Die In Crowd, dat ongeveer drie maanden in de hitlijsten bleef staan in de Verenigde Staten. Zijn bekendste hits waren Loving Arms en Drift Away... Laatstgenoemde song werd in 2004 opnieuw een hit door Uncle Cracker. Dobie scoorde er een hit mee in 1973. In het tweede uur een cover van deze song. Day after day I'm more confused Yet I look for the light through the pond know that's a game that I hate to lose. And I'm feeling the strain. Ain't it a shame? Oh, give me the beat, boys, and free my soul. I wanna just in time. my soul. I wanna Mexican Wind werd geschreven door Jan Brown. Jenna Henshaw heeft een uitstekende versie van deze song op haar album Tell Me gezet. This is my third night under bright shooting stars. I cry In het blokje uit eigen land vandaag aandacht voor Mark Blomstiel met Someone Somewhere Tonight. Waarna Tony Willet en Major Dundee Raced to Love vertolken. Ruud Hermans levert een bijdrage aan Crossroads met She Don't Know. Someone somewhere tonight is taking their first step letting go of the hands that held them, and trusting themselves. And someone somewhere tonight is hearing their last rites and praying with all their that there's something else. So, baby, lie down here beside me. let's lie real still. Tell me you love. somewhere tonight is tasting their first kiss, whispering softly this wish for the night to go on. While someone somewhere tonight is holding on to a bottle pouring one more somewhere tonight. They're stuck in a prison and they're breathing, but just barely living. Behind walls of their own. But someone somewhere tonight Kees De Haan. My daddy built autos, and my mama was a working girl. So they could feed the boy, my house grown. And my daddy was a sailor, and he traveled said. All I do is take what's given to me and pass it on. I'm an auto worker, just like my daddy was. So I can raise my kids on the same condition. Now the way we do it, ain't really nothing. it's gone. Oh, and it's warm as a feather bed. True as the prayer that my daddy said. All I do is take what's given to me and pass it on. Daddy was a carpenter, and his mother was a mother. Worked for the family, and God knows it was hard. Big hands swung the hammer, bigger hands were full. Bigger hands were reaching out, put love in our heart. He was raised on love. He was raised on love. Said you will know just what it's worth when I'm gone. Oh, and it's warm as a feather bed, true as the prayers that my daddy said. All I do is take what's given to me and pass it on. was given to me and pass it on. Crossroads. Keeps is een voortreffelijk singer-songwriter album van een geweldig koppel. Sinds 2012 zijn Carrie Elkin en Danny Smith in de echt verbonden en ook de songs schrijven ze gezamenlijk. Took It Like a Man is een song. Ba-da-da-da-da. Sameling van 13 songs op het album van The Common Lineage varieert van country tot bluegrass. Het album behoort nu al tot mijn favorieten van 2014. The Common Linnets zijn de evenknie van tal van Amerikaanse acts. De klasse druipt eraf. We gaan luisteren naar Broken But Home. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. steering wheel's freezing. This road gets so lonesome. And I was just thinking of you and back home. I forgot my reasons for leaving. The radio station is fading and cracked, but I hear every song. Makes me want you back like a tune I could whistle with love. set my heart on fire. Let these broken white lines bring me back to your arms. But it's still a long way, yeah, it's such a long way. The way you confuse me. I confuse me. I treasure the taste, the way that you love with that smile on your face. it may be broken. Als u hoofdpijn van de huidige countrymuziek krijgt, en dat krijg ik nogal eens, dan is Brennan Lee uit Austin, Texas de juiste remedie. Deze dame, die mandoline en gitaar speelt en ook nog eens over een prachtige en krachtige stem beschikt, is een plezier om naar te luisteren. Just to hear my little bluebird sing. I would get up in the morning, wash my hair, put on new clothes, hear the preacher talk every Sunday of the year. just to hear your pretty singing in my ear. I'm leaning close to you and give my heart a fling just to hear my little bluebird sing. And the cotton sheets got dirty, I'd wash and hang them on the line just to hear you through the open window there. Unknowing that I'm listening while you're rocking in your chair. I'd pick guitar all evening in your creaky old porch swing just to hear my little bluebird sing. I'd follow you to China if you wanted to go there, or stay in Carolina till there's silver in my hair. And if you asked me to, I would wear China if you wanted to go there, or stay in Carolina till there's silver in my hair. And if you asked me to, I would wear your wedding ring just to hear my little bluebird sing.